Veel Nederlanders vliegen vanaf de belangrijke Duitse Ryanair-basis Wezen, vlak over de grens. De piloten zullen de staking kort van tevoren aankondigen. Wel is al duidelijk dat de Italiaanse Ryanair-piloten vrijdag een paar uur gaan staken. Nederlandse piloten die een basis hebben in Eindhoven gaan niet staken, maar voor de toekomst wordt dat niet uitgesloten, zegt de Nederlandse pilotenvakbond VNV. Sportkoepel NOC-NSF deelt de conclusies van de commissie De Vries... die onderzoek heeft gedaan naar misbruik in de sport. De commissie meldde vanochtend dat 1 op de 8 sporters als kind ervaring heeft... met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens de onderzoekers moet er een wettelijke plicht komen voor de sportwereld... om misbruik en vermoedens van misbruik te melden. NOC-NSF wil daar direct mee aan de slag. De sportkoepel wil verenigingen helpen om goed met meldingen om te gaan... en samen te werken met de politie en het Openbaar Ministerie. De start- en landingsbanen van Schiphol zijn na het winterse weer van de afgelopen dagen weer vrijwel sneeuwvrij. Toch moeten reizigers van KLM er rekening mee houden dat hun vlucht niet doorgaat vanwege logistieke problemen. Door het winterweer zijn personeel en vliegtuigen gestrand in het buitenland. PSV kan de komende weken niet beschikken over Jurgen Locadia. De aanvaller heeft een spierscheuring in de hamstrings van zijn linkerbeen. Locadia liep de blessure op in de verloren wedstrijd tegen Ajax afgelopen zondag. Wanneer hij weer kan voetballen is niet bekend, maar de laatste vier wedstrijden voor de winterstop kan Locadia zeker niet in actie komen, zegt PSV. Het weerperiode met zon, maar af en toe ook een winterse bui. In de loop van de middag wordt het op de meeste plaatsen droog bij 3 tot 5 graden. Vanavond gaat het in het binnenland licht vriezen en kan het glad worden door bevriezing van natte weggedeelten. Morgen wisselvallig. In de ochtend kan dat vooral in het oosten tot gladheid leiden. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Lokale wegen in de Randstad zijn nog af en toe plaatselijk glad, maar op de snelweg merk je daar helemaal niks van. Er stond even een auto met pech op de A12 Utrecht-Arnhem. Hij is weer op weg geholpen. Het rijdt nog wat langzaam tussen Bunnik en Maarn, maar dat begint alweer op te lossen. De N208 Sassheim-Haarlem, daar is de afrit bij Lisse dicht omdat er nogal wat water op de weg staat.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 je normaal alleen in films Het is een nacht die wordt bezongen in het mooiste lied. Het is een nacht. You can say what you want all day, but I've never been so outraged. And I'm washing my hands from you.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 Al fijne dagen